Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Eindhoven Airport is het luchtruim gesloten. Dat bevestigt de luchthaven aan de NOS. Sommige vertrekkende vluchten zijn vertraagd. Een vlucht die er moest landen is omgeleid. Het is niet bekend waardoor het luchtverkeer is verstoord. Eerder vandaag maakte het ministerie van Defensie bekend... dat er gisteravond drones werden gesignaleerd boven de vliegbasis Volkel. Personeel van de luchtmacht heeft toen geprobeerd die neer te halen. Het is onbekend of op Eindhoven Airport de problemen ook te maken hebben met drones. Op de klimaattop in Brazilië is het toch nog tot een akkoord gekomen. Eerder vanavond werd een deal nog door Colombia geblokkeerd... waardoor de slotbijeenkomst even werd stilgelegd. Dat land zei dat het geen akkoord kon sluiten... waarin niets stond over steenkool, olie en gas. Om dezelfde reden lag de EU eerder dwars. In het akkoord staan met name afspraken over geld voor aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. De eigenaar van de Britse krant The Daily Mail neemt zijn concurrent The Telegraph over. Het mediabedrijf betaalt er omgerekend zo'n 570 miljoen euro voor. De Telegraph zou eerder al overgenomen worden door een andere partij... die banden had met Abu Dhabi en China. De Britse overheid hield dat toen tegen... omdat gevreesd werd dat de onafhankelijkheid van de krant in gevaar zou komen. In de Eredivisie voetbal is het Ajax niet gelukt om te winnen van Excelsior... dat voor deze speelronde op de 16e plaats stond. Aan het begin van de tweede helft keken de Amsterdammers tegen een 2-0 achterstand aan... en konden maar één tegentreffer maken. Eerder vandaag won koploper PSV nipt van NAC Breda. De ploeg uit Eindhoven won met 1-0 dankzij opnieuw een goal van Guus Til. En de wedstrijd tussen FC Twente en FC Volendam eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Het weer. De bewolking neemt vanavond toe en in het westen is vannacht kans op natte sneeuw. Het koelt af tot rond het vriespunt.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 Dat betekent dat het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Het laatste shownieuws. Partyupdate natuurlijk de team boven beste plaats van dansroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we hem naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Jouw warming up voor jouw eh, zaterdagavond. Lekker stappen. En dat doen we nu op de radio met Revival House Project, Feep Edwards in de Michael Gray Extended Remix van Think. Luister maar. night, your dance night on ZFM. Every Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. sun took a bow. Winter's kiss on the beach somehow. Waves hum soft like they know my name. Zanvor whispers, it's a sweet refrain. Saturday glow, the radio's alive. Zit FM spinning tunes, I feel the vibe. and frost, this place transforms Shells crunch soft as the moonlight gleams Sandboard weaves my winter dreams Let the night roll, let the music play Saturday smiles, let the cold delay From the dunes to the shore, hearts ignite landlord is the spot in the quiet night. Landlord night, where the stars collide, golden skies meet the ocean's tide. Sunset fades, but the rhythm won't stop. Landlord keeps it chill. Zandvoort zaterdagavond. De Nightwalk Mainstage. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Ja, het komt er lekker uit. RB-plaatje. Zandvoort Nights, speciaal gemaakt voor dit programma. Dus uh, ja, moesten even draaien. CFM Zandvoort, ik heb even een beetje shownieuws voor je. En wat voor shownieuws? Ariana Grande, die denkt dat haar komende tour voorlopig haar laatste zal zijn. In de podcast uh, Hang On with Amy uh, Fuller vertelt de 32-jarige zangeres zich op andere creatieve projecten gaat richten. Ik heb zo lang alleen popmuziek gemaakt, maar toen ik opgroeide was ik een meisje dat van theatermuziek en eh, comedy hield. Zo vertelt Grande. Volgens de Amerikaanse zangeres had ze in de beginjaren van haar carrière weinig keus welke richting ze op ging. Inmiddels probeert ze het bewust ruimte te maken voor verschillende creatieve activiteiten. Ja, de dames is natuurlijk een beroemd geworden in tv-series en daarbij ging ze ook zingen. En eh, ja, ze werkt momenteel weer hard aan haar uh, acteercarrière. Want ja, dat is toch even iets heel anders, hè. ze was natuurlijk eh, vorig jaar de goede heks Glinda in de musicalfilm Wicked. En haar rol werd bekroond met een Oscar-nominatie. deze maand verschijnt het tweede deel van de film. Dus ja, Marianne Grant is straks meer op televisie of in de bioscoop minder zingen. Ja, eh, hè? je kan alle kanten op als je een beetje talent hebt, hè. CFM Zandvoort, nog meer nieuws? Ja, ik heb een scherm vol met nieuws. Jeanne Paul, die geeft volgend jaar een, eh, zijn grootste show in Nederland. Tot nu toe. De Jamaicaanse artiest staat op 24 februari voor het eerst met zijn live band in de Ziggo Dome in Amsterdam. Zo laat de concertorganisatie Friendly Fire weten. Ik wou zeggen Mojo, maar het is eh, Friendly Fire. De show is onderdeel van zijn Europa Tour. In het verleden speelde hij in Nederland onder meer in AFAS Live maar is inmiddels verklein klein geworden. De dus is al ruim 25 jaar actief in de muziekwereld en brak door met grote hits als Get Busy, Temperature. En ook is hij bekend van samenwerking met artiesten als Sia, nummer Cheap eh, Trail en Clean Bandit met Rockable. Rockabye moet ik zeggen. Zijn eh, recente plaats Scorza kwam uit in 2022. Eh, en de kaartverkoop voor zijn optreden in de Ziegeldoom in Amsterdam gaat... Uh, is inmiddels al begonnen, is gisterochtend begonnen. Gisterochtend om 11 uur. Dus eh, schrijf op in je agenda. 24 februari 2026, dat is dus volgend jaar uh, Paul, zijn grootste show ooit, in de Psychodoom in Amsterdam. En dan gaan wij door met muziek, want we lullen weer veel te veel. Jouw warming up voor jouw stapavond, wat dacht je van Glad met Move Me? Help me, me, me. You know what? Not like time. Thank you. CFM. Jeremy Joshua met Make Me Feel. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk eh, Party Update. Wat voor leuke feesten er allemaal uh, gaande op deze zaterdag 22 november. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash in Escape in Amsterdam. Het begint allemaal om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend... met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En hij heeft daar de line-up in handen. En vanavond heeft hij meegenomen Are So Beautiful, Savoy en MC Janto. Vanavond dus in de Escape Brainwash. En nog een werkelijk feestje is Encore. Iedere zaterdag in de Melkweg in Amsterdam. En het begint zoals altijd rond de klok van middernacht. Dat is natuurlijk de home of hip-hop, RB, urban. En uh, andere uh, black club music, zoals ze zelf zeggen. Dus uh, voor meer informatie checken we de website Encore aan elkaar geschreven. encoreamsterdam.nl Daar vind je al die informatie. En nog een leuk feestje. Ook wekelijks uh, in de thuishaven hebben ze altijd leuke feestjes overdag. Housequake 10 Hours is vanmiddag om 1 uur begonnen. Duurt tot 11 uur vanavond. De thuishaventerrein zit op de contactweg en dat is in Sloterdijk. Langs de A10 en eh, voor meer informatie check de website thuishaven.nl. En vanavond dus eh, Housequake, 10 uur. En dat is eh, Eric E. en Roog. En in de loods vinden we David Pijn, Julia X, Robin Drap en Demi Drap. En Secret, hosted by Under a Groove, is Jama en Victor Bakhuis. Dus checken we de website thuishaven.nl. En voor de rest, check eventjes djguide.nl voor eh, meer eh, feestjes eh, her en der hier in Nederland. En dan voornamelijk in Amsterdam, want in Zandvoort... <laughs> nee, in Zandvoort hebben we niet echt feestjes. Uh, dan moet je gewoon naar de kroeg gaan. Zie je hem Zandvoort, DJ Gas en Harry Romero nu met Celebrate Live. Beats, beats, beats. Only here, here. At the Nightwalk main stage. Jay Vegas en Olaf Bosowski met Clap Your Hands. En daarvoor horen we George Kelly met eh, Listen to Techno, oftewel Eminem in de houseversie. Dus we hebben even tijd van de Nightwalk 10. We plaatsen de erg populaire clubs, op de streams, op de radio en natuurlijk op de indoor festivals. Buiten begint het behoorlijk koud te worden. Deze week op 10, Winter met de Space Pump Space Jab. Op 9 is de Belt Weasel en Rules met Ain't Nobody. Op 8, Light League met de eh, EQ, Dance For Me. Op 7, Teeth and Another met Sound of You. Op 6, Jonas Blue en Malise met die fantastische plaat Edge of Desire. Op 5, Flex at the UK met So Fine. Op 4, Rules en uh, Ryan uh, Nichols met Time Again. Op 3, Jay The Leash met Control. Twee deze week Vesso met Kids. En deze week nog steeds op één. Prosba en Cosmo Kid met Love Songs. En die heb je al zo vaak gehoord. Die gaan we niet draaien. Ik heb wel andere muziek voor je. We dachten van Kevin Sanders, Harry Romero, Reese en Santonio met The Sound. Doet Lady op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. Set your free. CFM. CFM's Nightwalk. Nightwalk. Right now on your favorite radio show, The Nightwalk Main Stage. en LP Globy met eh, Figure It Out. En daarvoor horen we Zeus en Chester met eh, Just Be Good. En tot zover ook dit uur van de Rijkwalk meestal niet gedreurd. Zometeen het nieuws en weer. Als je erop zit te wachten natuurlijk, dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Nu nog even muziek. Onderweg zometeen als we het redden Alex Preston met Love You Better klassiekertje. Maar eerst hier Earth and Days met Don't Give Me This. Ik zeg tot zometeen na de break. You're gonna get paid. Better watch your back. It's gonna get personal. Don't give me this. Don't give me that. That's what you get when you act the fool. Just one of these days, you're gonna get paid.